Your sunshine, your sunshine, your sunshine shining down on me. Oh, your sunshine, oh, your sunshine. en See It Sessions. En natuurlijk deze mix. Leuk voor in de auto, op vakantie, tijdens het hardlopen. Dus van, ik denk vanaf morgen lekker te downloaden. We gaan lekker door tot aan 11 uur. Mijn naam is DJ JK, samen met DJ Dion Sydney. See It Sessions. As we go. As we go, we'll do something like This, this, this, this, this, this. my way can probably make them bounce. Like voor jullie hoor. Vrijdagavond, de 30 december. Vuurwerk met See It Sessions Year Mix. Ik bedank jullie allemaal weer voor een heel mooi jaar. En je weet het, volgende week vrijdag, jawel. In 2017 hoop ik jullie allemaal weer terug te zien aan de andere kant van de radio. Want dan zijn wij er als het goed is ook weer gewoon gezellig bij. Zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde setting. Alleen dan met nog meer nieuwe muziek. Dan gaan we weer even kijken wat er vernieuwd is zijn. En ja, ik beloof het. We knallen af. Nog één keertje dan. Kirby in the house. Make some noise. Morgen gaat hij gewoon on air. Voor de download. Voor tijdens je oude nieuwe party. Voor in de auto. Voor op de boot. Voor in het vliegtuig. Voor tijdens het hardlopen. Ik, ik wens jullie alvast een heel mooi uiteinde. Voorzichtig met al dat vuurwerk. En knallen op los. Dit was The It Sessions. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...